Kees Groot met het NOS-journaal. Het KLPD waarschuwt mensen die in hun camper langs de snelweg overnachten. Sinds april is al zo'n 40 keer in campers op parkeerplaatsen in Nederland ingebroken. Meestal komen de overnachters daar pas de volgende ochtend achter of ze worden wakker van het lawaai. Het KLPD adviseert om op een camping te overnachten of als dat niet kan de camper op een verlichte parkeerplaats te zetten. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Europese effectenbeurzen zijn de dag goed begonnen. De beurzen in Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs openden allemaal met een winst tussen de 1 en ruim 2 procent. De bekendmaking van de Amerikaanse centrale banken dat de rente de komende twee jaar laag blijft, heeft een positieve uitwerking op de beleggers. Dat effect was ook duidelijk in het Verre Oosten, waar alle effectenbeurzen winst boekten. De Noorse politie heeft een veel langere route naar het eiland Utøya gevaren dan nodig was. De Noorse televisiezender NRK meldt dat het politiecrisiscentrum niet tegenover het eiland werd opgezet, maar ruim drie kilometer verder. Vanaf die plek vertrok een Delta Force team met een bootje naar het eiland waar Anders Breivik op dat moment tientallen jongeren doodschoot. Als het team vanuit een haven tegenover Utøya was vertrokken, dan had het bijna drie kilometer minder hoeven te varen. Het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur voordat agenten op Utøya aankwamen. Anders Breivik had in die tijd 69 mensen gedood. Bij een bedrijfsbrand in IJsselmuiden is vannacht asbest vrijgekomen. De brand brak door onbekende oorzaak uit in een hal van een meubelbedrijf. De brandweer in de Overijsselse plaats had het vuur snel onder controle, maar uit metingen bleek dat er asbestdeeltjes in de omgeving waren terechtgekomen. De IJsselmuidense politie heeft een aantal straten afgezet. Bedrijven binnen de afzetting zijn niet toegankelijk en bewoners wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Het weer, eerst zon, later in het noorden en midden toenemende kans op een bui, vrij veel wind en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeer.